Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Dat bedrijf wilde een grote dam bouwen om elektriciteit op te wekken. KCRS wist dat te voorkomen door de aannemer erop te wijzen... dat de rivier waarin de dam gebouwd zou worden... heilig was voor het inheemse Lenka volk waar ze zelf ook toe behoorden. KCRS kreeg daar een prestigieuze milieuprijs voor... maar ze werd in 2016 doodgeschoten. In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. In totaal werd er de laatste maanden vier keer ingebroken bij verschillende datacentra. Voor de diefstallen zijn elf mensen gearresteerd, onder wie een beveiliger. De computers zijn zo'n 2 miljoen dollar waard, of, of nog veel meer als ze weer gebruikt worden om bitcoins mee te delven. De apparaten zijn spoorloos. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Las Vegas krijgen tot 275.000 dollar uit een crowdfundingactie. De laatste maanden is meer dan 30 miljoen dollar opgehaald. Het geld wordt verdeeld over meer dan 500 mensen. Mensen die een permanente hersenbeschadiging of verlamming opliepen... en de nabestaanden van de 58 doden krijgen de hoogste vergoeding. In oktober opende een man vanuit een hotel het vuur op concertgangers buiten. De schutter heeft zelfmoord gepleegd. En in Suriname is voor het eerst een duikboot gevonden die waarschijnlijk werd gebruikt om drugs mee te smokkelen. Bij de boot zijn drie Colombianen aangehouden. De politie denkt dat er meer mensen bij de zaak betrokken zijn en gaat door met het onderzoek. Suriname staat bekend als doorvoerland van cocaïne omdat het land een grens heeft die onmogelijk te bewaken is. Het weer. De sneeuw trekt richting het noorden en blijft de komende uren boven het midden van het land hangen. Het kan dus glad op de weg worden. In de rest van het land blijft het ook de komende dag vrijwel droog.